Volgens een woordvoerder van het leger is het aantal gebaseerd op eigen observaties na aanvallen in Gaza... en de verhoren van gevangen genomen Hamas-strijders. Het totale aantal slachtoffers in Gaza ligt volgens Palestijnse bronnen boven de 20.000. Aan de kant van het Israëlische leger zijn tot nu toe 154 militairen omgekomen, meldde het leger eerder. Aan de kust is opnieuw een zeldzame tropische dikkopschildpad aangespoeld. Deze keer vonden wandelaars er één in Castricum. Gisteren spoelden nog twee van zulke schildpadden aan bij Vlissingen en zanden. Het is onbekend hoe de zeedieren in Nederland belanden. Waarschijnlijk zijn ze in de verkeerde grondstroom terechtgekomen. De politie in Londen heeft een tweede verdachte opgepakt... voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. De onthulling van het werk was vrijdag, maar binnen een uur werd het alweer gestolen. Het was een stopbord met daarop drie afbeeldingen van militaire drones. Waarschijnlijk een aanklacht tegen wapenhandel. Omstanders filmden twee mannen. Een van hen maakte het werk los en vervolgens gingen ze ermee vandoor. Volgens een Engelse galerie zou het bord minimaal rond de 300.000 euro waard zijn. Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van een nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Radcliffe neemt een kwart van de aandelen over. Met de overname is volgens Britse media bijna anderhalf miljard euro gemoeid. Radcliffe krijgt de leiding over het voetbalgedeelte van de club... maar Erik ten Hag nu voor het tweede seizoen de hoofdtrainer is.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 Sé que está bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Ah. Como si no sintiera nada.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 Zet hem riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.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 that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I do. I wanna hold you close under the rain. ZFM. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning. front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gon' know what to do.